7 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Philips betaalt momenteel geen winstbelasting in Nederland en Axenobel Nobel nauwelijks. Dat zeiden bestuurders van de bedrijven in een ronde tafelgesprek in de Tweede Kamer. Eerder bleek al dat Shell in Nederland geen winstbelasting betaalt. Dat komt doordat multinationals verliezen in andere landen hiervan de winst mogen aftrekken. Philips en Axenobel verwachten dat ze de komende jaren wel winstbelasting gaan betalen omdat hun winsten oplopen. De bedrijven wijzen erop dat ze veel bijdragen aan de Nederlandse economie... en wel andere belastingen betalen. De gemeente Arnhem moet een salafistische imam 4000 euro schadevergoeding betalen. Burgemeester Marcouch had in een interview gesuggereerd... dat de imam aanzet tot radicalisering en geweld. De imam zegt zelf dat hij vredelievend is en spande een kort geding aan. Daarin oordeelde de rechter vandaag dat Marcouch zijn beschuldiging niet hard kan maken... en moet rectificeren. De imam zou door de uitlatingen van Marcouche... een vaste aanstelling in een Arnhemse moskee zijn misgelopen. De provincie Gelderland stelt een beslissing over een omstreden bomenkap uit. Het gaat om honderden oude bomen die dicht langs de provinciale wegen staan... en een gevaar voor het verkeer zouden zijn. Het plan leidde tot veel protest en ook minister van Nieuwenhuizen is kritisch. Gelderland laat de gezondheid van de bomen nu opnieuw onderzoeken... en kijkt ook of een vangrail een oplossing is. Kiki Bertens heeft in de tweede ronde van Roland Garros geblesseerd opgegeven. Ze speelde tegen de Slovaakse Kuznova en kreeg al snel last van haar arm. Bij een 3-1 achterstand in de eerste set liet ze zich daaraan behandelen... en even later verliet ze huilend de baan. Bertens was in Parijs als vierde geplaatst en was de afgelopen tijd in topvorm. Daardoor werd ze gezien als een van de favorieten voor de eindzegen. Het weer. Vanavond in het westen kans op wat regen. Morgen veel bewolking en vooral ochtends nog wat regen. Later zon en het wordt morgenmiddag ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. De files in de regio worden nu snel korter. Van de ruim 150 kilometer is nog 50 kilometer over. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort nog wel 8 kilometer... tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Muidenberg. De vertraging is daar ruim 10 minuten door een aanrijding. De spitsstrook is daar dicht. Op de A9 van Amstelveen naar Den Helder tussen Akersloot en Heilo 4 kilometer en een kwartier verdraging. De A10, de ring van Amsterdam, is nog druk bij knooppunt Amstel. Daar heb je ook nog 10 minuten verdraging door opruimwerkzaamheden.